Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een Amerikaanse delegatie is op weg naar Saoedi-Arabië... om met de Russen te praten over vrede in Oekraïne. De Midden-Oosten gezant van Trump, Steve Witkoff... zegt dat met Oekraïne apart wordt gesproken. Witkoff was twee weken geleden al in Moskou... om te praten over een gevangenenruil. Europa wordt door de VS buitenspel gezet... bij de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne... Een aantal EU-leiders komt daarom morgen samen in Parijs. Ook premier Schoof en NAVO-chef Rutte zijn daarbij. Bij medewerkers van maaltijdleverancier Metre in het Zuid-Hollandse Oude Tongen is tuberculose vastgesteld. Dat staat op de website van het bedrijf. Volgens de Telegraaf gaat het om 80 besmette medewerkers. De eerste besmetting werd in oktober gemeld. Via bron- en contactonderzoek door de GGD werd duidelijk dat nog meer medewerkers besmet waren. TBC is een infectieziekte in de longen en kan besmettelijk zijn. De ziekte is goed te bestrijden, maar de behandeling duurt minimaal een half jaar. Hamas moet worden geëlimineerd en als het de laatste Israëlische gijzelaars niet vrijlaat... dan gaan de poorten van de hel open. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, tijdens een bezoek aan Israël. Het is zijn eerste bezoek aan het Midden-Oosten. Hij spreekt niet met Palestijnen, maar reist wel door naar Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Nabestaanden van de 37-jarige vrouw en haar tweejarige dochter... die omkwamen bij de aanslag in München donderdag... vragen om hun dood niet te gebruiken om haat te zaaien. De vrouw die omkwam voerde zelf actie tegen vreemdelingenhaat en uitsluiting, staat in een verklaring van de familie. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en het gaat overal vriezen.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 Only him can make me irate, irate, irate. Make man, me no want none of them. Me pick up my body, lick off my head top. Me no want none of them. Me no want none of them. Things I want feel the shine my name.